uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse koningin Elisabeth steunt prins Harry en zijn vrouw Meghan... in een wens een stap terug te doen. In een verklaring schrijft ze dat ze liever had gezien... dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie... maar ze begrijpt hun verlangen naar een onafhankelijk leven. Harry en Meghan maakten vorige week bekend... dat ze een minder vooraanstaande positie in de koninklijke familie willen. De verklaring van de koningin volgt op crisisoverleg vandaag. Ze had haar zoon Charles en kleinzoons William en Harry bij zich geroepen... op haar buitenverblijf Sandringham. De deelnemer aan een trouwstoet die wordt verdacht van het neerslaan van een agent vorig jaar in Rotterdam heeft tegen twee undercover agenten bekend. Dat bleek vandaag in de rechtbank. De man van 26 werd in het huis van bewaring aangesproken door agenten die zich voordeden als gevangenen. Zijn advocaat zegt dat haar cliënt onder druk is gezet en wil de agenten spreken en de rechter is daarmee akkoord. De verdachte is een broer van de bruid die vorig jaar augustus trouwde. De agent werd neergeslagen nadat hij de overlastgevende trouwstoet had gestopt. De Duitse regering schenkt 4 miljoen euro aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Dat bestaat nu alleen nog uit een provisorische expositieruimte... maar kan met het Duitse geld worden verbouwd tot volwaardig museum. Doel van het Holocaustmuseum, dat in 2022 open moet gaan... is om de geschiedenis van de jodenvervolging in Nederland te vertellen. Een vrouw uit Eindhoven moet van de rechter ruim 2 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Dat bedrag heeft ze verduisterd toen ze zich tussen 2007 en 2013 voordeed als bemiddelaar voor mensen met een persoonsgebonden budget. Eerder kreeg ze daarvoor al bijna twee jaar cel. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt regen. Ook vannacht regen en aan zee een harde wind. Morgen vooral in het zuidoosten nog regen. In het noordwesten soms ook droog bij een graad of 11.